Mark Visser met het NOS-journaal. Als de gemeenten voor jeugdhulp krijgen niet alle kinderen de benodigde zorg... waarschuwt kinderombudsman Dullaert. Hij vreest voor een jeugdhulpvacuüm. Nu duidelijk is dat gemeenten op 1 januari nog niet klaar zijn... om die zorgtaken van het Rijk over te nemen. Dullaert verwijst naar het rapport van de commissie Geluk... die de overheveling van jeugdzorgtaken in de gaten houdt. De commissie heeft het over forse risico's... omdat veel gemeenten op 1 januari niet aan de minimumeisen voor de jeugdzorg kunnen voldoen. PVV-kamerlid Biertema en D66-fractieleider Pechtold hebben het in een kamerdebat met elkaar aan de stok gekregen. In een debat over de Europese Unie zei Biertema dat hij in de commissie Europese Zaken met heel veel vrienden van ISIS en Hamas aan tafel zat. Pechtold daagde hem uit om namen te noemen en daarop nam Beertema de uitspraak over ISIS terug. Ook kwamen ze in aanvaring over de mogelijke samenwerking tussen de PVV en een Poolse partij die tegen vrouwenkiesrecht is. Vanwege de twistgesprekken werd het debat enige tijd geschorst. Reisbrancheorganisatie ANVR heeft de reisorganisatie Travelbird op de zwarte lijst gezet. Daarop staan organisaties die niet of onvoldoende kunnen aantonen dat ze financieel garant staan als een bedrijf failliet gaat. Als Travelbird nu failliet gaat hebben klanten niet de garantie dat ze geld terugkrijgen of uit het buitenland worden teruggehaald, zegt de ANVR. Travelbird is een snel groeiende reisorganisatie die alleen op internet actief is. Het meest gebruikte garantiefonds is de SGR, maar bedrijven mogen ook andere garantieregelingen treffen. In een parool zegt de directeur van Travelbird dat het bedrijf al een aanvraag heeft gedaan bij de SGR, maar dat de afronding lang duurt. Het weer bewolkt in enkele bui, mogelijk wat zon en 16 tot 20 graden. Ook morgen bewolkt, geleidelijk meer zon en dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat file tussen Voorthuizen en knooppunt Hoevelaken 6 kilometer. Dat komt door een ongeluk. A8 richting Zaandam bij knooppunt Zaandam 2. A13 Den Haag richting Rotterdam bij Delft 2. Verderop bij knooppunt Kleinpolderplein 2. A20 naar Gouda tussen Schiedam en knooppunt Terbrechtseplein 7. En de A27 naar Breda bij Lexmond 2 kilometer.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 Om 16.30 uur ons gezondheidsplein onder het motto... Hoe blijf ik gezond? En om 17.30 uur het weer voor het komend weekend. Maar vooral heel veel muziek uit heden en verleden. Mijn naam is Hans Wassenaar. Een hele goede middenluisteraars. Het is vandaag 19 juni 2014. We zijn vandaag gestart met een fantastisch nummer uit 1991 van de formatie The Scene. Centraal in deze groep staat Tilau, zijn rauwe, heese stem en zijn composities met veel Nederlandse en Engeltalen testen, teksten... die staan centraal in deze groep. Helaas, op 12 augustus 2013 werd bekendgemaakt dat Tilau aan keelkanker leidt. Hij liet na de behandeling weten dat zijn chemokuur en bestraling goed waren verlopen... en dat hij een goede hoop had voor 2014. In 2014 echter liet zijn management weten dat hij Lau nou uitzaaiingen in zijn linkerlong heeft en dat hij uitbehandeld is. Deze maand heeft hij met zijn band afscheidconcerten op Pinkpop... op 14 juni in Lotto Arena in Antwerpen... en op 17 juni in de Heineken Music Hall in Amsterdam. Op 21 juni treedt hij voor het laatst op in de AB in Brussel. In het volgende uur zult u nogmaals één van hun nummers voorbij horen gaan. Wij vervolgen onze weg met de, door de muziek met Sir Cleef.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 Dat heeft de officier van justitie in Panama voor de camera van RTL Nieuws gezegd. Zaterdag werd bekend dat een rugzak met persoonlijke spullen van de vrouwen is gevonden boven op struiken bij Rio Calumbra in het noorden van Panama. Dat is volgens officier van justitie Bezaida Pitti het bewijs dat Chris en Lisanne op de wandelroute waren. Want die komt uit bij de rivier. De familie van de vrouwen kon dinsdag nog niet reageren op de uitspraken van de officier van justitie. Piti heeft hoop dat de vrouwen nog leven, zei ze maandag op een persconferentie. Zij ging niet in op wat er met Chris en Lisanne gebeurd zou kunnen zijn. Het zou onverantwoord zijn om te spreken van ontvoering. Er zijn scenario's, maar het belangrijkste is dat we blijven zoeken. Phil? How would you call your baby home? Well, if I needed her real bad, I guess I would call her like this. six o'clock and go. Now I feel alone and lucky. I get my car and drive into the fields where I had to work to get my money. But listen, listen, oh listen, and this is the sound of a screaming day. Who asked to live with you any anyway? It's going up, I feel the beams on my head. The birds are whistling good morning. And near and far you can hear the sound, the sound of the working German. listen, listen, oh listen, and it's the sound of Het WK 2014 volgen is voor Chinezen een behoorlijke uitdaging. Met maar liefst 11 uur tijdsverschil breekt het sommige voetballiefhebbers behoorlijk op. Zo is het WK een 25-jarige Chinees uit Saozhou te fataal geworden. De man keek s'nachts verschillende wedstrijden, maar de volgende ochtend werd hij dood voor zijn tv aangetroffen. Volgens doktoren van Xiangjiang People Hospital stierf de voetbalfan waarschijnlijk aan een hartaanval door uitputting. Dat schrijft China, China Daily. China speelt zelf niet mee, maar door het tijdsverschil met Brazilië... zijn voetballiefhebbers in China genoodzaakt de wedstrijden diep in de nacht te bekijken. Toch werd de openingswedstrijd tussen Brazilië en Kroatië... volgens de staatszender CCTV voor door 51 miljoen Chinezen bekeken. Doktoren hebben Chinezen dan ook opgeroepen tijdens het WK goed naar hun lichaam te luisteren.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 Ook zal er informatie gegeven worden over diverse gezondheidsklachten. Deze week in het gezondheidsplein een hernia. Wat is een hernia? Hernia betekent letterlijk breuk of uitpuiling. Het is een aandoening die in Nederland veel voorkomt, vooral bij mensen met een instabiele rug of bij mensen die de rug verkeerd belasten. Om te kunnen begrijpen wat een hernia is, moet je eerst iets te weten komen over de opbouw van je wervelkolom. Je wervelkolom bestaat uit wervels en tussenwervelschijven, die bij elkaar gehouden worden door banden, spieren en pezen. Er kan een uitpuiling komen, van tussenwervelschijven ontstaan, wat een hernia wordt genoemd. Een hernia kan op de zenuwbaan drukken, waardoor je pijn in je rug en uitstralende pijn in je billen, je been en soms je voet kan hebben. Slijtage in de tussenwervelkolom is de belangrijkste oorzaak van een hernia. Bij ongeveer de helft van de mensen boven de 50 jaar is dit de oorzaak. Meestal geeft een hernia echter geen klachten. Dat hoort bij het verouderingsproces. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de klachten van een hernia. Zwaar werk met veel tillen kan wel rugpijn geven, maar dit veroorzaakt geen hernia. Een hernia met klachten komt vaak voor tussen de mensen tussen de 25 en de 50 jaar. Je hoeft niet altijd klachten te hebben van een hernia. Als je er wel klachten van hebt, is dit vaak een uitstralende pijn in je billen, pijn in je been en soms in je voet. Afhankelijk van de zenuwenbaan baan waar de hernia op drukt, kunnen er verlammingsverschijnselen van één of meer spieren ontstaan. Je huid voelt op die plek dan doof aan. Ook al bevindt de hernia zich in de onderrug, je hoeft niet altijd pijn in je onderrug te hebben. Als je hoest, niest of perst, kan de pijn erger worden. Dit komt doordat de druk op je wervelkolom dan wordt verhoogd. De hernia komt niet alleen voor in je rug. Ikzelf heb jaren geleden viermaal een hernia in mijn nek gehad... en deze hernia had tot gevolg dat ik vreselijke pijn in mijn linkerarm had. Te vergelijken met zenuwenpijn in je kies, maar dan in je arm. En ook gevoelloze vingers in mijn linkerhand. Dat kan u verzekeren dat het een vreselijke pijn is. Bij mij was een risicovolle operatie nodig om mij van mijn klachten te verlossen. Gelukkig is in dit geval goed gelukt. Ik heb op dit moment geen problemen meer. Maar op basis van de beschrijving van je pijn- en uitvalverschijnselen... weet een arts vaak meteen of je een hernia hebt... en om welke zenuw- en tussenwervelschijf het gaat. Als er vermoedelijk een andere oorzaak van de pijn is... of als er een hernia-operatie wordt overwogen... zal er een MRI-scan of een CT-scan worden gemaakt. Een andere oorzaak van lage rugpijn kan bijvoorbeeld een verkeerde houding zijn. Dit kan dan door middel van fysiotherapie behandeld worden. Dit was voorlopig de laatste gezondheidsplein. Volgende week starten we met een special over de Zandvoortse reddingsbrigade. Dit, was een dit wordt een wekelijkse terugkerende rubriek rond deze tijd, dus half vijf. Met in de uitzending Marion Huibers van deze fantastische organisatie. Kinderdisco in Zandvoort aan Zee. Vrijdag 20 juni kunnen kinderen weer uit hun dak gaan. De kinderdisco is er weer. Kinderen van 6 en 12 jaar kunnen gezellig dansen en meedoen met de gezellige spelletjes. Georganiseerd door een team van vrijwilligers. Van 7 uur tot 9 uur s avonds zijn alle kinderen van harte welkom om te dansen. Ook heeft de organisatie een kledingcodestijl toegevoegd en dat is felle kleuren. Willen uw kinderen naar de kinderdisco? Dan zijn zij van harte welkom. Meer informatie, pluspunt Zandvoort, adres Flemmingstraat 55. Het is voor de leeftijdsgroep van 6 tot 12 jaar en de prijs per kind kost 2 euro.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 Aux Champs-Élysées. mind like it's made just for me But bear this in mind, it was meant to be And I'm joining up the dots with the freckles on your cheeks And it all makes sense to me I know you've never loved the crinkles by your eyes when you smile. You've never loved your stomach or your thighs. The dimples in your back at the bottom of your spine But I'll love them endlessly I won't let these little things slip out of my mouth But if I do, it's you Oh, it's you they add up to I'm in love with you and all these little things. You can't go to bed without a cup of tea. And maybe that's the reason that you talk in your sleep. And all those conversations are the secrets that I keep, though it makes no sense to me. I know you never loved the sound of your voice on tape. You never want to know how much you weigh. You still have to squeeze into your jeans, but you're perfect to me. I won't let these little things slip out of my mouth. But if it's true, it's you, it's you, they add up to I'm in love with you. And all these little things, you'll never love yourself half as much as I love you. you'll never treat yourself right, darling, but I don't want you to. If I let you know Maybe you love yourself like I love you. Oh, and I've just let these little things slip out of my mouth. Cause it's you, oh, it's you, it's you. They add up to, and I'm in love with you. And all these little things, I won't let these little things slip out of my mouth. But if it's true, it's you, it's you, they add up to. I'm in love with you. And all your little things. Op het Badhuisplein, naast de sponsor het Holland Casino, zal zondag 29 juni van alles te zien en te koop zijn van 10 tot 5 uur middags. Uit heel Nederland komen de antiquiteiten naar Zandvoort om hun mooiste boeken tentoon te stellen en eventueel te verkopen. Wat brengen ze mee? plaatjesalbums van bijvoorbeeld Verkade, Hille, Flipje Tiel, Judicea. Maar ook zullen de strippers ruim aanwezig zijn. Kuipje, Kaptein Rob, Suske en Wiske, Dick Bos, Donald Duck en vele anderen. Romans, detectives, kookboeken, literatuur, tuinboeken, kinderboeken... en misschien wel een boekje dat u uitgeleend heeft en nooit eh, teruggekregen heeft. Dit voor wat betreft het boekenmarkt. Nu de kunst. Wat kunt u zoal verwachten op de kunstmarkt? Schilderijen in alle kleuren en maten. Abstract, modern, traditioneel, maar ook zwart-wit. Pentekeningen, sieraden van goud, zilver en titanium. Keramiek in alle vormen en maten. Textiele werkvormen en marmen en bronzen beelden zullen niet ontbreken op deze kunstmarkt. De kunstenaars staan zelf bij hun kraam, zodat u hen kunt vragen waarom en hoe ze dat kunstwerk hebben gemaakt. Alle winkels zijn open en op de terrassen kunt u gerust even een kopje koffie of wat sterkers nuttigen. Ook de galerijen zijn geopend. Dit alles is zeker een bezoek aan Zandvoort waard. De kunstmarkt is gratis te bezoeken en u kunt op loopafstand parkeren tegen een redelijke prijs. Het museumpodium van zaterdag 28 juni presenteert Anand Swami Persoe met een workshop over de kracht van compassie. De Zandvoortse coach en trainer Anand Swami Persoe heeft een duidelijk doel. Zoveel mogelijk mensen en organisaties bewust maken van compassie. Hij doet dit onder de bedrijfsnaam The Booming Human... Anand is de positieve effect van compassie gaan ervaren... doordat hij zelf door een diep dal ging en zich genoodzaakt zag... zijn leven een totaal andere wending te geven. Dat lukte door compassie niet alleen te bestuderen... maar ook actief op zichzelf en anderen toe te passen. Hij ontdekte hoe met zijn eigen verandering... de mensen om hem heen met hem mee veranderden. Verander de wereld en begin bij jezelf. Is voor hem dan ook een waarheid als een koe. Kom naar de lezing van Anand, waarin hij met levende voorbeelden vertelt hoe ook jij je leven een positieve draai kunt geven. Je bent alle, allen van harte welkom vanaf kwart voor drie middags. De workshop duurt van 15 uur tot 16 uur. En het is op 28 juni. De entree voor volwassenen is 2,25, museumjaarkaart en kinderen gratis. Bouwvergunningen verhuizen naar het Noord-Hollandse archief. Op maandag 16 juni is het bouwvergunningsarchief van 1891 tot 2010 van de gemeente Zandvoort overgebracht naar het Noord-Hollands archief. Vanaf deze datum kunnen deze bouwvergunningen niet meer in Zandvoort worden ingezien, maar bij het NHA. Voor meer informatie over de inzage van deze bouwvergunningen... en de openingstijden van het Noord-Hollands Archief... kunt u bellen met NHA op telefoonnummer 023 517 2700. Ik herhaal 023 517 2700. Quizzen of quizzen? Dat is de vraag. Algemene kennis worden getoond op een groot scherm... en van commentaar voorzien door quizmaster Joop van S. junior. Wie is de snelste en de beste? Van tevoren inschrijven aan de bar en via de telefoon in teams van maximaal vier personen. Hou je van spelletjes? Dan is dit jouw avond. Meer informatie, Café Koper, Kerkplein 6 en de prijs per persoon is 2,50.